12 uur. Jan van der Putten met het NOECO, Lopez Obrador, wil dat alle stemmen opnieuw worden geteld. Hij vindt dat nodig in het belang van de democratie en van het land. Na het bekend worden van de winst van Enrique Peña Nieto zei de linkse kandidaat Obrador al meteen dat hij de uitslag zou aanvechten. Hij zegt dat Peña Nieto heeft gefraudeerd door stemmen te kopen. De Mexicaanse media zouden partijdig zijn geweest. De strijd was daardoor smerig en ongelijk, zei hij. In 2006 verloor Lopez Obrador ook de presidentsverkiezingen. Protesten die hij toen organiseerde legden Mexico-stad ruim een maand lam. Bij Veilighuis Christie's in Londen is een schilderij van Rembrandt verkocht voor ruim 10 miljoen euro. Het doek Man met halsstuk en hoed stamt uit 1626 of 1627 en komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman uit de V&D-familie. De echtpaar Dreesman verkoopt nog meer kunstwerken om ruimte te maken voor nieuwe aanwinsten. Na een ongeluk met twee Britse gevechtsvliegtuigen worden twee piloten vermist. Een tornado stortte ten noordoosten van Schotland in zee. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. En ook is onduidelijk of ze op elkaar zijn gebotst. Twee bemanningsleden zijn door reddingsteams met helikopters uit de Noordzee gehaald. Naar de twee anderen wordt nog gezocht. De straaljagers en hun bemanning waren gestationeerd op de Royal Air Force basis in Lossiemouth. Op Wimbledon heeft ook Victoria Azarenka zich geplaatst voor de halve finales. De Wit-Russische versloeg in de kwartfinales Tamira Paschek uit Oostenrijk in twee sets. Azarenka stuit in de halve finale op de Amerikaanse Serena Williams, die titelverdedigster Petra Kvitova uitschakelde. Ook de Duitse Angelique Kerber bereikte de laatste vier. Zij komt nu uit tegen de als derde geplaatste Poolse Radwanska. Dan nog het weer. Vannacht droog en opklaringen. Overdag eerst bewolkt. In de middag meer zon, maar ook enkele buien.